Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse president Lula heeft zes regio's erkend als inheems territorium. Het gaat om zo'n 800 vierkante meter, voornamelijk gelegen in het Braziliaanse Amazonegebied. Met de erkenning komt Lula een campagnebelofte na. Hij zei afscheid te nemen van het beleid van zijn voorganger Bolsonaro... die juist beloofde geen enkele centimeter land nog te gunnen aan inheemse volkeren. De erkenning is cruciaal om de inheemse territoria te beschermen... tegen onder meer illegale houtkap, mijnbouw en landbouw. Zorgverzekeraars zouden jonge huisartsen die een praktijk willen starten... financiële ondersteuning moeten geven. Dat zeggen jonge huisartsen en minister Kuipers van Volksgezondheid tegen Nieuwsuur. In de grote steden en veel dorpen zitten duizenden mensen zonder huisarts... omdat jonge artsen liever geen vaste praktijk openen. Ze vinden het te ingewikkeld en er komen veel kosten bij kijken. De Nederlandse Songfestival-inzending Burning Daylight is aangepast. Het nummer is anderhalve toon hoger gemaakt... na kritiek op de valse zang van artiesten Mia Nicolai en Dion Cooper. Door de hogere toon zou het nummer beter bij hun stemmen passen. Voetbal. Heracles keert na een jaar weer terug naar de eredivisie. De club uit Almelo won met 3-0 van Jong PSV. En daardoor is Heracles zeker van de tweede plek in de eerste divisie. Dat is genoeg om te promoveren. Eerder werd al duidelijk dat koploper Pek Zwolle promoveert naar de eredivisie. De wedstrijd Pek Zwolle-FC Dordrecht is gisteravond nog kort stilgelegd... nadat een beker op het veld werd gegooid. De dader bleek een achtjarige jongen te zijn. Het kind werd samen met zijn vader het Zwolle-stadion uitgezet. Het weer vannacht overal droog. Het is een graad of 8. Komende dag start bewolkt. Het blijft wel droog. In de middag vanuit het noorden meer zon en het wordt zo'n 15 graden. Ook zondag droog met de zon en opnieuw een graad of 15.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 Anytime. Say what? Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Say what? Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl.